Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie basisscholen in Rotterdam bleven vandaag dicht... na een anonieme melding bij de politie. Het gaat om een oproep tot een gewelddadige demonstratie op een van de schoolpleinen. Er is nog veel onduidelijk, zo is niet bekend uit welke hoek de dreiging komt... De politie zegt dat ze de omgeving van de scholen vandaag extra goed in de gaten houden. Het is niet bekend of de scholen later deze week weer open gaan. Jamaica maakt zich klaar voor orkaan Beryl. Die kwam maandag aan land en veroorzaakte al veel schade op kleinere eilanden in het Caribisch gebied. Minstens zes mensen kwamen om het leven. En waarschijnlijk komt de orkaan vandaag aan op Jamaica. Veel vliegmaatschappijen probeerden reizigers te helpen om weg te komen, vertelt deze Amerikaanse verslaggever. Airlines are trying to get people out. Among the carriers making accommodations, American Airlines added at least three extra flights today. United is giving out flight waivers for travelers impacted impacted, and Delta has capped fares for folks trying to leave the storm's path. Beryl is een orkaan van de op één na zwaarste categorie. Nooit eerder bereikt een orkaan in de Atlantische Oceaan die sterkte zo vroeg in het seizoen. En de spelers van Oranje zullen lekker wakker worden... na de 3-0-overwinning op Roemenië op het EK. In Zeeland worden ze misschien wat minder fris wakker... na het voetbalfeest van gisteren. Onze verslaggever was in een kroeg in Vlissingen. En daar zaten de sfeer en het bier er goed in. Ja, ik ben helemaal, het is helemaal geweldig, echt. We hadden met 10-0 moeten winnen, maar dit is gewoon fantastisch. Memphis, zou ik zeggen, eruit. Maar ja, ik ben een van de 17.000 bondscoaches... of 17 miljoen bondscoaches zelfs... Maar ik vind het wel leuk om te kijken hier. Ik ben helemaal blij en gelukkig. En zaterdag gaan we er weer voor. Ja, Oranje gaat er inderdaad zaterdagavond om 9 uur weer voor in Berlijn. Dan is de kwartfinale tegen Turkije. Zij wonnen gisteravond met 2-1 van Oostenrijk. En het weer nog steeds meer grijs en vooral in het westen regen.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 You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with it, brethren nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now.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 Dat komt door een oproep voor een gewelddadige demonstratie... op het schoolplein van één van de scholen. De politie gaat extra toezicht houden. Jamaica maakt zich op voor Barrel. De orkaan die trekt door de Caribische Zee... en komt daar waarschijnlijk vandaag aan land. Barrel veroorzaakt op de kleine eilanden in de Caribische Zee ook al veel schade. En de Tweede Kamer die debatteert vandaag en morgen over het nieuwe kabinet. De oppositie heeft veel vragen. Bijvoorbeeld wat de rol wordt van de partijloze premier Dick Schoof.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 I say ball. Selector. Selector. Three, three, one. When the crowd say ball. Selector. Three, three, one. Selector. Three, three, one. When the crowd say ball. Selector. Three, three, one. Three, three, one. When the crowd say ball. Chaka, Khan.